Er is weinig tot geen samenhang in de antiterreurmaatregelen die Nederland na de aanslagen van 11 september 2001 heeft genomen concludeert de commissie Suiker na een onderzoek in de opdracht van het kabinet. Sleutelfiguren in de Nederlandse terreurbestrijding vinden dat ze voldoende bevoegdheden hebben. Maar onduidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Dit komt volgens de commissie omdat er nooit sprake is geweest van een masterplan voor de aanpak van terrorisme. Burgemeester Cohen van Amsterdam wil dat alle betrokken partijen hun best doen om de nieuwe taxiwet zo snel mogelijk in te laten gaan. Hij is bang dat het anders veel te lang gaat duren. De wet kan op zijn vroegst begin volgend jaar aangenomen worden in het parlement. In de nieuwe wet krijgen gemeenten weer meer te zeggen over de taxis in hun stad. De bemiddelingspoging van Costa Rica om de presidentscrisis in Honduras op te lossen heeft vooralsnog niets opgeleverd. De afgezette president Zelaya en zijn opvolger Micheletti herhaalden tegenover president Arias van Costa Rica hun standpunten. Zelaya wil direct terug naar Honduras, maar Micheletti wil hem onder geen beding toelaten. De onderhandelingen in Costa Rica worden nu op lager niveau verder gevoerd. Het vliegtuigongeluk waarbij miljonair en avonturier Steve Fossett omkwam... is waarschijnlijk veroorzaakt door een zeer harde, aanzuigende wind van onderaf. Het eenmotorige toestel van Fossett was niet sterk genoeg om aan deze wind te ontsnappen. Dat concludeert de Amerikaanse Raad voor de Verkeersveiligheid. De 63-jarige Fossett verdween in september 2007 tijdens een solovlucht boven de Sierra Nevada. Pas ruim een jaar later werden zijn stoffelijke resten en delen van het vliegtuig gevonden. Duizenden inwoners van de Chinese provincie Yunnan zijn gisteravond dakloos geraakt door een aardbeving. Zeker 10.000 huizen werden verwoest door de beving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Ongeveer 300 mensen raakten gewond tijdens de beving in het zuidwesten van China. Het weer van het noorden uit enige tijd regen en vooral in de noordoostelijke helft van het land lokaal kans op zware neerslag.